Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, zijn rellen uitgebroken na de presidentsverkiezingen van afgelopen dag. Demonstranten werpen barricades op tegen het leger en roepen ga weg tegen president Lukashenko. Hij behaalde volgens een exit poll bijna 80% van de stemmen. Bijna niemand gelooft dat dat eerlijk is gegaan. De oppositie wordt op veel manieren dwars gezeten. In Minsk zijn meer dan 100.000 mensen op straat. Antiterrorisme-eenheden grijpen met harde hand in. Ondertussen zijn wegen naar de stad geblokkeerd en is het internet deels afgesloten. Er zouden legervoertuigen op mensen in zijn gereden. Over slachtoffers is niets bekend. Elders in Wit-Rusland zijn ook veel mensen op de been. In een aantal kleinere steden lijkt het leger de kant van de bevolking te kiezen. Er zijn de afgelopen dag vier mensen overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Een zwemmer kwam om het leven bij Wijk aan Zee, één bij Zandvoort en twee mannen van in de twintig verdronken bij Den Haag. Bij Egmond aan Zee is nog even gezocht naar een vermiste zwemmer, maar er werd niemand gevonden. Door de aflandige wind en stromingen was de zee erg gevaarlijk. Langs de hele Hollandse kust is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat zwemmen nadrukkelijk wordt afgeraden. Er is een foto opgedoken van de Spaanse oudkoning Juan Carlos in Abu Dhabi. Afgelopen dagen werd al gespeculeerd dat hij naar de Verenigde Arabische Emiraten was gegaan, maar beeld was er nog niet. Maandag kondigde Juan Carlos een vertrek aan uit Spanje. Hij was onder meer in opspraak geraakt door een smeergeldaffaire en een jachtreis naar Botswana tijdens de economische crisis. Volgens de BBC heeft de Spaanse oudkoning in Abu Dhabi een hele verdieping van een luxueus hotel voor zichzelf. Het weer, het koelt maar een beetje af vannacht. Het wordt tussen de 18 en 21 graden op het platteland en 26 tot 27 graden in de grote steden.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 and sing now with me. There she was, just walking down the street singing. Come on, one more time. There she was, just walking down the street singing. There she was, just walking down the street singing. and set my spirit free.